Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt 250.000 euro uit voor noodhulp aan de slachtoffers van het geweld in Syrië. Een deel van dat bedrag komt van donateurs. Volgens een woordvoerder is de situatie in Syrië nijpend. In belegerde steden als Homs is een groot tekort aan voedsel, water en medische hulp, zegt hij. Daarom stuurt het Rode Kruis medicijnen, tenten, dekens en keukensets. De zwaarst belegerde wijken in Homs zijn nog altijd moeilijk te bereiken voor hulpverleners. Er wordt onderhandeld met de Syrische autoriteiten om hen toegang te verlenen, maar er is nog geen akkoord. Naar het Eurovisie Songfestival vaardigt Nederland dit jaar Joan Franca uit. De zangeres versloeg op het Nationaal Songfestival vijf andere kandidaten. Ze speelde haar zelfgeschreven liedje You and Me in een Indiana-outfit, inclusief verentooi. De helft van de einduitslag werd bepaald door sms-stemmen van kijkers, de andere helft door een vakjury. Joan Franka komt op 24 mei in Azerbeidzjan in actie in de tweede halve finale. De laatste keer dat Nederland het lukte om de finale te halen is acht jaar geleden. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft excuses gemaakt voor het leed dat het is veroorzaakt door de gewapende strijd in de afgelopen decennia. De groep legde vorig jaar de wapens neer en betuigt nu spijt in een manifest. We kunnen slachtoffers onbedoeld een gevoel van vernedering hebben gegeven, staat in de verklaring. De ETA vocht tientallen jaren voor een onafhankelijk Baskenland. Bomaanslagen en liquidaties kosten aan meer dan 800 mensen het leven. De groep staat op de terreurlijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het weer wisselend bewolkt en mistig.